Niets mag het redden van de democratie in de weg staan, ook persoonlijke ambitie niet. En dus, zo zei hij, is het tijd om het stokje aan een jongere generatie over te dragen. Hij zei, ik heb diepe eerbied voor het ambt, maar ik hou nog meer van mijn land. Ook sprak hij nog eens zijn steun uit aan Kamala Harris. I'd like to thank our great vice president Kamala Harris. She's experienced, she's tough, she's capable. She's been an incredible partner to me and a leader for our country. Now the choice is up to you, the American people. Het is nu aan de Amerikanen zelf of ze ook gaan stemmen voor verandering, zegt hij. Waarschijnlijk weten we begin augustus of Kamala Harris inderdaad verkozen wordt tot presidentskandidaat. Ook afgelopen jaar zijn er in Nederland weer relatief veel kinderen met een migratieachtergrond verdronken. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral in de groep tot 10 jaar verdronken veel meer kinderen van niet-Europese afkomst. Ze kunnen vaak niet of nauwelijks zwemmen als ze in Nederland aankomen. En om daar wat aan te doen worden in de vakantie op verschillende plekken turbolessen gegeven. Zoals bij dit zwembad in Amsterdam. We zijn maandag begonnen met de turbolessen. We streven vrijdag eh, voor de diploma. A-diploma, hè? A-diploma. En ik heb ook een paar voor de B. Maar ook als ze geen diploma halen, dan zijn ze toch, eh, gaan ze vooruit, gaan ze een niveau hoger. Toch is dit niet voor elk kind weggelegd, want zo'n zwempakket is duur. Sommige ouders zeggen dan ook dat ze het niet kunnen betalen. Voor de Olympische sporters beginnen de spanningen flink op te lopen. Vooral bij de Nederlandse roeiploeg zijn de verwachtingen hoog. Vorig jaar namen ze het op het WK flink wat medailles mee naar huis. En die hoge verwachtingen brengen stress met zich mee, vertelt de bondscoach. Dat die emoties en die spanningen die op je afkomen, dat mag allemaal. Ga dat niet wegstoppen, onderken dat het er is. Maar leer ermee om te gaan. Eh, dat is gewoon een vaardigheid, die kun je trainen. Hoe je omgaat met spanning, wat het met je doet en hoe je daar vervolgens naar handelt. Zaterdag dan komen de eerste Nederlanders, Nederlandse roeiers in actie.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 Het gaat vooral om kinderen jonger dan 10 in die groep verdronken negen keer zoveel kinderen van niet-Europese afkomst dan kinderen die hier zijn geboren. In Zeewolde in Flevoland is vannacht een paardenstal volledig afgebrand. Waarschijnlijk zijn 18 paarden daarbij omgekomen. Twee dieren konden worden gered. Vliegtuigbouwer Boeing heeft schuld bekend in de zaak die draait rond de 737 MAX-toestellen. Twee van die vliegtuigen stortten in 2018 en 2019 neer door technische problemen. Boeing beloofde beterschap, maar na een nieuw onderzoek blijken de controles bij Boeing nog niet op orde. Het weer in de loop van de ochtend steeds meer bewolking. Later op de dag ook kans op regen. Het wordt 20 tot 25 graden. ZFM. night Something I didn't say But baby, I know better now Cause you had a bad as long as we've been together.